Vandaag is het bewolkt en af en toe motregen en wordt het plus 1 graden in het oosten en plus 5 graden in het westen. De jaarwisseling is bewolkt met temperaturen net boven nul. Morgen is het druilerig en wordt het 4 graden.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 Dikter met het NOS Journaal. Het verkeer in het oosten en zuidoosten van het land heeft veel last van ijzel. Ten zuidoosten van de lijn Enschede-Tilburg is het glad, het de grens beweegt zich langzaam verder naar het zuidoosten. In de loop van de middag verdwijnt de gladheid. Op een aantal snelwegen geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur. Strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn op pad zolang dat verantwoord is, zegt een woordvoerder. Volgens hem worden er geen wegen preventief afgesloten. Op een aantal wegen, snelwegen, zijn door de gladheid ongelukken gebeurd. In Gelderland en Overijssel was het busverkeer ontregeld. De Australische premier Gillard heeft het watersnoodgebied in de noordoostelijke staat Queensland bezocht. De regio is getroffen door de zwaarste overstromingen in 50 jaar. Gillard sprak er met getroffenen hulpverleners. Ze prees vooral het saamhorigheidsgevoel dat door de ramp is ontstaan. Het gebied dat onder water staat is groter dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar. 200.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Vandaag is het droog in het getroffen gebied, maar het waterpeil in de grote rivieren stijgt nog steeds. In het noordoosten van Australië regent het vaker in deze tijd van het jaar. Maar de hoeveelheid die de afgelopen twee weken is gevallen is uitzonderlijk. In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn christenen opnieuw het slachtoffer geworden van terreur. Bij een reeks bomaanslagen kwamen twee mensen om het leven en raakten er veertien gewond. Tien bommen gingen af in verschillende wijken. Vier explosieven konden onschadelijk worden gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de bommencampagne is nog niet opgeëist. In oktober was de kathedraal van Bagdad het doelwit van een terreuraanval. Extremisten drongen de kerk binnen en eisten de vrijlating van gevangenen van Al-Qaeda. Meer dan 50 mensen in de kerk werden om het leven gebracht. De organisatie die de actie had uitgevoerd had gedreigd met nieuwe aanslagen. Het weer, vooral in Drenthe, Overijssel, Gelderland, het oosten van Noord-Brabant en Limburg... kunnen wegen spekglad zijn